De muzikale flashback van een vol jaar. Van een vol jaar. Van een vol jaar. Eurohit. Ja, het aftellen is inderdaad begonnen. De Eurohit 2010. En aftellen gaan we dit uur doen met nummer 63 tot en met nummer 51. 63 is een mooi nummer van Jason Derulo. Net voor een nieuw zei ik het al. 13 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 5. 1 week volgehouden. 4 weken lang in de top 10. 281 punten. Jason Derulo met een mooi nummer van What You Say. Gaan nog meer kijken wat er in de 2010 gebeurtenis dus in de maand mei en juni. Dat gaat helemaal goed 2010 met Maurice Mulder. What you say? that you only meant well, you did.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 Nou, een nieuwe single Evacuate the Dance Floor betekende een verandering van sound, maar dat legde Cascade absoluut geen windeieren. Eh, voor het eerst werd de eerste plaats in Engeland bereikt. Na nou, de tweede single van het eh, debuutalbum van hun, Evacuate the Dance Floor, heette, heette Dangerous. En kun je toch wel weer een echte cascade track noemen. Dikke beats in de lijn van nummers als Every, eh, Every Time We Touch en Miracle. Maak cascade met Dangerous op plaats 62. 15 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 4. 1 week volgehouden en 3 weken in totaal op de top 10 plekken. Nummer 61 is een mooi nummer eh, eh, ja, voor Justin Timberland, Timberlake en Timberland, moet ik wel goed zeggen. Carry out 298 punten. Carry Out is namelijk al een behoorlijke tijd uit, op 1 december 2009 zelfs. Eh, en zeker een van George's favoriete nummers van Shock Value 2. Hij vindt het dan ook wel een beetje raar dat deze single nu pas in de hitlijsten komt. <laughs> Carry Out was niet het eh, enige nummer, trouwens, wat op 1 december uitkwam. If We Ever Meet Again maakte Kate Perry namelijk ook toen. en nou, deze single kwam wel bijna direct in de lijsten terecht. Nou, gelukkig zit hij er, is hij er ingekomen, Plaats 61. 13 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 4. En dat heeft hij één week volgehouden. En totaal 4 weken op de tiende plek. Justin Timberlake samen met Timberland. Carry out. Baby, I have you open all night like your eyes. I'll take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, but taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you all night. Have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby. Let me get in line. I can tell the way you like it, baby. Super size. Hold Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the clothesline, check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Turn me on, my baby, don't you? Turn me out me cause your body like a carry And let me walk into your body till it's Lights Turn me on, my baby, don't you let me out Turn me on, my baby, don't you let me out Number one, I take two number threes That's a whole lot of you and a side of me Now is it full of myself to want you full of me And if it's room for dessert, then I want a piece Baby, get my order right, no errors I'ma touch you in all the right areas I can feed you, you can feed me Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on don't you cut me out? Turn me on up, baby, don't you cut me out? Take my order cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on up, baby, don't you cut me out? Turn me on up, baby, Don't you cut me out What's your name? What's your number? motor cause your body like a Carry out. Let me walk into your body till you Carry out. Turn me on my baby don't you Carry out. Turn me on my baby don't you Carry out. Take my motor cause your body like a Carry out. And let me walk into your body till it's Lights out. Turn me on my baby don't you Carry out. Turn me on my baby don't you Carry out. Take my motor cause your body like a Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on my baby don't you cut me out. Turn me on my baby don't you cut me out. Cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you en 99 punten. 16 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 5. En dat heeft hij één week volgehouden. Vier weken lang in de top 10. Nou, Jason Ruler zet het beeld van een droomdebuut perfect neer. Deze jongeman weet, weet met zijn eerste single zonder behulp van de video of enkele promotie de top 10 in de Billboard te behalen. Nou, na de première van de video wordt er zelfs een grote nummer 1 hit. Nou, om zijn succes vast te houden komt Jason Ruler met zijn volgende single In My Head. En opnieuw een catchy nummer en zeer hitgevoelig. In 2010 komt hetzelfde getitelde debuutalbum ook uit. Deze zal hoogstwaarschijnlijk geheel door GNR Rotem geproduceerd zijn. Nou, dat is hij ook, dat kan ik je vertellen. Nummer 59. Even een persoon staan die aan het droom is. Just a Dream van Nelly. 14 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 7. En 3 weken lang dan in de top 10. Het laatste uh, eh, succes van rapper Nelly dateert namelijk alweer uit 2005 toen Grills de compositie van de Billboard Hot 100 bezette. Het album Brass Knuckles uit 2008 was qua verkopen een fikse tegenvaller. Lang hoefde Nelly dan ook niet na te denken toen hem werd gevraagd terug te keren naar de muziek van de tweeluik Suit and Sweat uit 2004. Nou, verwacht op... Verwacht op op het zijn zesde album Nelly 5.0, vernoemd naar de nieuwste Ford Mustang. Minder rauwe beats, meer muziek en echte clubbangers. Na Tipping on the Club is een goed voorbeeld van zo'n clubnummer. Even leek het erop dat dit de eerste single zou worden. Maar het is Just a Dream geworden dat naar de Amerikaanse radiostations is verstuurd. Voor het succes is dat onwijs goed nieuws. Het nummer is commercieel en aanstekelijk voor zowel Amerika als Europa. En daarmee is Nelly terug van weg geweest in 2010 met Just a Dream. Nummer 59 heb ik hier voor je. wasn't enough. over, love somebody, put your hands up. Let it burn, and you wish you Nou, als je goed hebt geluisterd hoor je Er zijn een hoop artiesten die hierin mee hebben gedaan. Dat klopt, er zijn er zelfs drie geweest. Timbaland, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After. 13 weken lang in de lijst staan met als hoogste positie nummer 2. En 6 weken lang in de top 10. Dat maakt Timbaland op plaats nummer 58. En we gaan eens eh, terugblikken wat we allemaal hebben gehad. Op plaats nummer 63 zijn we begonnen dit uur met Jason Derulo met What You Say. Op nummer 62 hebben we Cascade met Dangerous. Daarvoor we Timbaland samen met Justin Timberlake. Carry Out op nummer 61. Jason Derulo weer met In My Head op nummer 60. Nelly pakt plaats nummer 59 met Just a Dream. En Timbaland, Nelly Furtado en Soulshine met Morning After op plaats nummer 68. Nou, wij gaan nog wel even door met de hitjes. Maar we gaan even kijken eerst wat er allemaal gebeurd is in mei nog meer. Want bij de Libische hoofdstad Tripoli stort een vliegtuig neer. Er vallen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. Het is een van de grootste vliegrampen voor Nederland. Ruben, een jongen van 9 Tilburg, is de enigste die de crash overleeft. En dat wonder is groot nieuws voor binnen- en buitenland. En tijdens de dodenherdenking op de Dam begint een verwarde man te schreeuwen. Er ontstaat paniek. De menigte denkt dat het om een aanslag gaat, want iedereen denkt nog aan koningendag dat jaar daarvoor. Mensen worden onder de voet gelopen of komen onder dranghek terecht en er vallen tientallen gewonden. En volgens Europa en het IMF is 120 miljard euro nodig om Griekenland van de financiële afgrond te redden. Want als het land failliet gaat, zit de hele EU in de penarie. De hulp komt er dus, maar niet van harte. En ook de Grieken zelf zijn er niet blij mee. En de verkiezingscampagne is ook weer begonnen in mei. De strijd is hevig en RTL doet daar nog eens een keer een schepje bovenop met twee grote debatten en een politieke talkshow. En in Thailand hè, is een eh, groot probleem geweest. Het Thaise leger maakt met geweld een einde aan de opstand van de roodhemden. Gaan we kijken naar juni. De verkiezingen lopen uit, uit op een nek-aan-nek race tussen de VVD en PvdA. De VVD wint uiteindelijk net aan. En de PVV haalt een, grote winst, een grotere winst dan verwacht. En het CDA wordt helemaal weggevaagd. Het betekent een politiek einde voor meneer Jan-Peter Balkende. Joran van der Sloot wordt verdacht van een moord op de 21-jarige Stephanie Tetiana Flores Ramirez. Ze wordt doodgevonden in een hotelkamer in de Peruaanse hoofdstad Lima. Een hotelkamer die op naam stond van Joran van der Sloot. En meteen begint natuurlijk dan ook de klopjacht op deze jongen. Israël haalt zich de woede van de wereld op de hals door een commandoactie tegen een hulpconvooi voor Gaza. De actie loopt volledig uit de hand. Eh, negen activisten komen om het leven, tientallen raken erbij gewond. Zelfverdediging roept Israël. Nou ja, de rest van de wereld denkt het anders. En het WK, hè. Het WK kent weinig doel en veel dieptepunten. Die finalisten van vier jaar geleden, Frankrijk en Italië, worden zonnige enige glorie in huis gestuurd. En Nederland doet het gelukkig zo slecht nog niet en mag door naar de finale, naar de achtste finale in juni pas. En in juli, ja, eh, dat gaat Robje zo direct vertellen. just a roadblock in your way. Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard. Something like a sunset, oh yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? gotta love like war. Girls gotta love like war. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you moves on. And I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. It's like a hurricane speed train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can I? place. Kicking into gear when I see that face. You can take up all my time, cause you're the only one that can make a storm cloud break. Pulling out the sun, and I can get caught in the rain. Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a moment all seems so right. So would you say you're will be just fine? Would you say you're will be just fine? She's got a love like whoa. Girls got a love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong. Then on And I'm hung up in suspense Because you're bringing me in and then you're kicking She's me out She's got love like war Girls gotta love 57 hoorde je de Ready Set met Love Like Who. 16 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 4. En 3 weken lang in de top 10. En nu hoor je John Mayer nummer 56 met Half of My Heart. 15 weken lang in de lijst met als hoogste positie nummer 5. 2 weken vastgehouden en 3 weken in totaal in de top 10. Heartbreak Warfare van John Mayer is een grote hit. De single plekte op een derde plaats in de Nederlandse top 40. Nou, opmerkelijk is dat het succes van het nummer beperkt is gebleven tot Europa. In thuisland Amerika wist Heartbreak Warfare niet hoger te komen dan een schamelijke 34ste plek. Mayer's nieuwe single overtrof het succes van Heartbreak Warfare al voordat hij officieel uit was. Geen wonder, Half of My Heart is een samenwerking met, jawel, niemand anders dan Taylor Swift hoor je op de achtergrond. Amerika's troetelkind. En naar mijn troetelkind ook wel een beetje. Naar eigen zeggen heeft Meijer haar niet gevraagd de volgende wet om beter te scoren in de hitlijsten, maar om haar muziekkwaliteit. Nou, in Amerika is het duo dus al weg naar een hit. In Europa komt de single steeds meer in de hitlijsten. En hoe hoog hij eindigt, dat moeten we alleen nog even afwachten. Nou, dat hoeven we niet af te wachten. Dat is plek nummer 56 geworden in de Eurohit in de top 100 van 2010. Op 55 hebben we Rio staan met One Heart. 14 weken in de lijst. En als hoogste positie nummer 6. Tune into the rhythm of love. Open your eyes. 54, Melanie Fiona, It Kills Me. 17 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11. En 0 weken in de top 10 helaas. Dat heeft ze niet gedaan, geluk gered. He he, kom eruit. Maar wel pas 54 in de Eurohit. Op 53 hebben we Ina staan met Amazing. 15 weken in de lijst. Met als hoogste positie nummer 3. Twee weken vastgehouden. En vijf weken lang in de top 10 geweest. Nou, de originele naam van Ina staat erbij. Ik ga het je niet aandoen, want het is te lastig. Je gaat het toch nooit onthouden. Gewoon Ina. Met Amazing. Ina, mooi nummer op 53 met Amazing. Eh, ja, lekker nummer. Ik zit te kijken, maar ik heb een blaadje ervoor liggen. 15 weken in de lijst, positie 3, 2 weken lang en 5 weken lang in de top 10. We gaan naar nummer 52 toe. Dat is Caroline van der Leeuw, ofwel beter bekend als Caro Emerald. Ze werd geboren in Amsterdam, ze studeerde jazz en zang aan het conservatorium. En ze heeft deze studie succesvol afgerond in 2005. Wij kennen haar beter als de dame die doorbrak met de hit Back It Up... Met deze hit genoot de zangeres niet alleen van een landelijke bekendheid, maar ook buiten de grenzen trok ze aandacht met het zomerhitje. Een van de belangstellenden was het drankenmerk Martini bijvoorbeeld. Ze waren zo onder indruk van de Hollandse zangeres dat ze op 16 oktober besloten het nummer van Carol Emerald te gebruiken in een nieuwe commercial. Het liedje A Night Like This is afkomstig van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, wat eh, sinds 29 januari al in de winkels ligt. Van der Leeuw is ook heel even te zien in een van hun commercials. Nou, 52 dus. Carol Emerald, A Night Like This. 14 weken lang in de lijsten staan Met hoogste positie van nummer 5 en 5 weken lang in de top 10. 326 punten voor haar. dat we weer bijna aan het einde van dit uur. het dus allemaal hebben gehad. The Ready Set, Love Michael op nummer 57. John Mayer op 56 met Half of My Heart. Rio One Heart op 55. Melanie Fiona met It Kills Me op 54. 53 is verkleed door de dame van Ina met Amazing. 52 Carol Emerald, A Night Like This. En ik ga er nog één te horen brengen voor jullie. dan geef ik, het stokje door aan, uh, eh, dan stokje de microfoon door aan Rob Harms. Die gaat van tussen 2 en 4 de nummers naar jou toe brengen. Nummer 51 is voor Robert Williams en Gary Berlow met Shame. 11 weken lang in de lijst met zijn hoogste positie. Nummer 1, 3 weken vastgehouden dat.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 Hoeveel geld er is binnengekomen wil ik niet zeggen, maar Laura kan de komende tijd verder zonder zorgen over haar financiën, zegt hij. In Duitsland komt morgen de laatste lichting dienstplichtige militairen op. De volgende lichting op 1 maart zal alleen nog maar uit vrijwilligers bestaan. Het Duitse parlement heeft de dienstplicht per 1 juli afgeschaft. Na die datum zal het Duitse leger alleen nog uit beroepsmilitairen en vrijwilligers bestaan. In Spanje is roken vanaf nu verboden voor alle openbare gebouwen, zoals cafés, restaurants en luchthavens. Ook mag niet meer worden gerookt bij kinderspeelplaatsen en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. De Spaanse regels zijn strenger dan in sommige andere Europese landen, omdat nergens rookruimtes zijn toegestaan. De overstroming in Queensland in het noordoosten van Australië is een ramp van bijbelse afmetingen, zeggen overheidsfunctionarissen. De overstromingen hebben een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk samen onder water gezet. Het regent nog steeds in Queensland en het ziet er naar uit, niet naar uit dat het weer de komende dagen verbetert. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn meer dan duizend vogels dood uit de lucht gevallen. Ze kwamen neer in een gebied van nog geen twee kilometer groot. De zwerm is mogelijk getroffen door de bliksem of een hagelbui. Een andere mogelijke verklaring is dat de vogels tijdens de jaarwisseling zijn geschrokken van het vuurwerk en dat ze zijn gestorven van de stress. Het weer wisselend bewolkt, vooral langs de kust kans op buien. Temperatuur in het oosten plus 1 graad en in het westen plus 5 graden. Morgen verandert te weinig.